Kees Groot met het NOS-journaal. Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar naar 350 euro. Haagse bronnen melden dat dat een van de afspraken is die VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie vannacht hebben gemaakt met minister De Jager. Het eigen risico is nu 220 euro. Er waren geluiden dat het zou worden verhoogd naar 400 euro, maar het wordt met 350 euro dus iets minder. Veel andere details uit het akkoord zijn nog niet bekend. De partijen laten alleen weten dat ze trots zijn Volgens de jager kan elke partij wel iets van zichzelf terugvinden in het akkoord. Het akkoord met 12 miljard aan bezuinigingen wordt vandaag voor doorrekening naar het Centraal Planbureau gestuurd. Vanochtend begint voor het Joegoslavië-tribunaal het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic. Hij staat terecht voor onder meer genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic had gevraagd om vervanging van rechter Ori. Die zou als Nederlander bevooroordeeld zijn vanwege de betrokkenheid van Nederlandse blauwhelmen bij de val van de moslim-enclave Srebrenica in 1995. Maar het verzoek om Ori te vervangen werd afgewezen. Een concert van de Turkse zanger Arif Sag in Nederland is afgelopen weekend niet doorgegaan omdat de zanger beledigd is teruggekeerd naar Turkije. Dat schrijven Turkse kranten. De zanger werd op Schiphol zo lang ondervraagd dat hij woedend het eerste vliegtuig naar Istanbul pakte. Arif Zak zou een concert geven in het kader van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Komende zomer gaan minder Nederlanders op vakantie. In totaal zijn het er bijna 11 miljoen, 400.000 minder dan vorig jaar. De daling geldt voor vakanties in zowel binnen als buitenland. Volgens onderzoekers komt het vooral door de economische crisis en het lage consumentenvertrouwen dat we minder op vakantie gaan. Het weer steeds meer buien in het zuidwesten, ook van tijd tot tijd zon vrij veel wind en het wordt een graad of 11. Morgen hemelvaartsdag op veel plaatsen zonnige periode en een enkele bui. Het wordt dan ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANBB. In de Randstad staan de langste files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaak en Eembrugge 7 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam 13 kilometer tussen Maars en Apkoude. Bij Apkoude is maar één rijstrook beschikbaar. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 6 kilometer... Naar Den Haag op de A12 tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum 4. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echtelt en Wadenooi over 12 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda voor knooppunt Brechtseplein 5.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 bodies safe to shore maldita, mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber el veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo tengo la camisa negra porque negra tengo pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas.